Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft een klein uur geleden een einde gemaakt aan een feest van honderden Feyenoord-fans. Die hadden zich verzameld op het Stadhuisplein in het centrum. Agenten omsingelden het plein en daarop dropen de supporters af. Grote ongeregeldheden bleven uit. Er werden tien mensen opgepakt omdat ze agenten beledigden of zich niet konden legitimeren. Het feest van de Feyenoord-aanhang was een reactie op het uitstel van de wedstrijd tegen Vitesse. Vanwege de politieacties wordt dat duel niet vandaag, maar pas morgen gespeeld. Een alcoholslot in een auto kan tot gevaarlijke situaties leiden. In zeker één auto traden meerdere storingen op. De wagen viel uit terwijl hij met 120 km per uur op de snelweg reed en raakte stuurloos. De bestuurder kon ook niet meer remmen. Of het probleem in meer auto's voorkomt is niet bekend. Wegverkeersdienst RDW doet onderzoek en het CBR heeft opheldering gevraagd aan de fabrikant. In Nederland zijn tientallen mensen met een alcoholslot in hun auto. Ze kunnen alleen starten als ze hebben geblazen. De orkaan Nol is aan het begin van de middag aan land gekomen in het noordoosten van de Filipijnen. Nol is van de zwaarste categorie en haalt windsnelheden tot 220 km per uur. Duizenden inwoners van de kuststreek zijn geëvacueerd vanwege het gevaar van modderstromen en aardverschuivingen. Naar verwachting zwakt de orkaan boven land iets af en verlaat hij morgenochtend de Filipijnen. Nol gaat dan richting Zuid-Japan. Bondskanselier Merkel heeft in Moskou het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Samen met president Poetin legden ze een krans bij het graf van de onbekende soldaat. Na afloop spraken de twee onder meer over de verslechterde relatie tussen hun landen en het conflict in Oekraïne. Na afloop zei Poetin dat Duitsland en Rusland de weg van verzoening zijn ingeslagen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar graad of 10.